7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het plan B van de Britse premier May lijkt grotendeels op de deal... die vorige week werd weggestemd in het Lagerhuis. De voornaamste wijziging is dat May in Brussel wil gaan praten over de backstop. De regeling over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Voor ze naar Brussel gaat, wil ze daar eerst over praten met partijgenoten en de Noord-Ierse DUP, die haar regering aan een meerderheid helpt. May wil nog steeds met Labour-leider Jeremy Corbyn praten, maar die wil dat alleen als May publiekelijk het no-deal scenario uitsluit. En dat wil May niet. De zanger Duncan Lawrence gaat voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival, heeft de omroep Avro Tros bekendgemaakt. De 24-jarige Lawrence studeerde afgelopen jaar af aan de Rock Academie in Tilburg. En in 2014 deed hij mee aan The Voice of Holland. Daar bereikte hij toen de halve finale. Hoe het liedje van Duncan heet, wordt later bekendgemaakt. Het 64e Songfestival is in mei in Tel Aviv in Israël. Bij een schietpartij in een winkelcentrum in Helmond, Noord-Brabant... zijn een peuter en een tiener gewond geraakt. Het meisje van twee zat bij haar moeder achter op de fiets... en kreeg een kogel in haar been. Een 15-jarige meisje raakte gewond aan haar arm. Volgens de politie waren de slachtoffers niet het eigenlijke doelwit van de schutter. Dat was een auto waarvan de inzittenden op het moment van de schietpartij op de vlucht sloegen. Een verdachte ging er vandoor in een andere auto, maar die is inmiddels opgepakt. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de vergismoord op Rob Zweekhorst. De GGZ-directeur werd in 2014 van dichtbij doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet in zijn woonplaats Berkel Roderijs. Later bleek dat cocaïnehandelaar Dennis van de B waarschijnlijk het doelwit was. De verdachte van 44 zit alvast voor iets anders en is in zijn cel aangehouden. Eerder werd een man van 51 uit Schiedam opgepakt. Het weer. In de noorden kans op wat lichte neerslag. Het kan daardoor plaatselijk glad worden. Vannacht vriest het 1 tot 4 graden. Morgen trekt er een gebied met sneeuw langzaam van west naar oost over het land.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 Maar dan moeten eerst oren bij de Hilversumse zenders opengaan. things are going make me mad from time to time. Just like a singing bird, I'm singing my songs, And I preach the word of love wherever I may roam. I don't need to tell you, was it wrong or right. Well, I can't ignore what's bugging me and just step aside. Don't take advantage of the role that I play. Do you get what I'm saying, we can't just walk away. So please stop the hatred, violence, pollution, corruption, destruction, ignorance, conquer and divide. stop the racism bullshit, the cutting of the forest, the nuclear rubbish, the greed and the hunger, the chemical warfare. Stop messing with our mind. Stop messing with our mind. I'm a palm footer hippie, and I won't step aside. No, I won't stop believing. No, I won't stop believing. No, I won't stop believing. We're changing. side. No, I won't stop believing. No, I won't stop believing. No, I won't stop believing. Changing time. the hatred, violence, pollution, corruption, destruction, ignorance, conquer and divide. And stop the racism, bullshit, the cutting of the forest, the nuclear rubbish, the greed and the hunger, the chemical warfare. Stop messing with our mind. Stop messing with our mind. I'm a palm hippie, and I won't step aside. believe. No, I won't stop believing we'll change in time. I'm a palm putter hippie, and I won't step aside. No, I won't stop believing. No, I won't stop believing. No, I won't stop believing we will change in time. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week, Sonny's Dream. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Cass Returns is een zeskoppige band met inbegrip van de bekroonde zanger J.P. Mac als Johnny Cass. Zijn baritonstem, ook in Hotel Jorba, laat zich makkelijk vergelijken met die van Johnny Cash. I was watching with one eye on the other side. I had 15 people tell me don't move. I got moving on my mind. I found shelter. And some thoughts turning wheels around. I said 39 times that I love you to the beauty I had found. Well, it's one, two, three, four. Take the elevator at the Hotel Yorba. I'll be glad to see you later. All they got inside is vacancy. I've been thinking of a little place down by the lake. They got a dirty little road leading up to the house. I wonder how long it will take till we're alone. Sitting on the front porch of that home. Stomping our feet on the wooden boards. Never got worried about locking the door. Well, it's one, two, three, four. Take the elevator at the Hotel Yorba. I'll be glad to see you later. All they got inside is vacancy. think childish thoughts like these. But I'm so tired of acting tough. Well, I'm gonna do what I please. Let's get married in a big cathedral by a breeze. Cause if I'm the man that you love the most, you can say I do at least. Well, it's one, two, three, four. Take the elevator at the Hotel York. But I'll be glad to see you later. All we got inside is vacancy. And it's a four, five, six, seven. Grab me your umbrella. Grab a hold of me, cause I'm your better fella. All we got inside is vacancy. Love Me Back to Sleep van Jessie Coulter stamt uit 1979, waarna het angstig stil werd rond haar.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 En als ik naar So Long, Saint Cecilia luister, kan ik het daar volledig mee eens zijn. Fading in the southern eerder gebeurd, maar Ken Tizard brengt een tribute aan de geweldige liedjes van Ron Heinz. Dat Sonny's Dream daar ook bij hoort, is vanzelfsprekend. De cover van deze week. Sonny lives on a farm in a wide open space. You can kick off your shoes, you can get You can lay down your head by a sweet riverbed, and Sonny always remembers what it was Mama said. Sonny, don't. It's a hundred miles to town. Sonny's never been there. And he goes to the highway and he stares and he stares. And the mail comes at four. And the mailman is old and Sonny still dreams his dreams full of silver and gold. But Sonny's dreams can't be real. They're just stories he's read. Stars stars in his eyes, they're just dreams in his head. And he's hungry inside for the wide world outside. And I know I'll never hold him, though I've tried and I've tried. Sunny sailor who never comes home. And these nights get so long, and the silence goes on, and I'm feeling so tired. I'm not all that strong. van banjo, mandoline, gitaar, viool en bas in combinatie met krachtige vocalen maakt dit een show die je niet wilt missen. Van pakkende originele tot meesterlijke covers van geweldige bluegrass klassiekers. Sweet Yonder maakt een show die op maat is gemaakt voor elk publiek. Ze geven zelfs een eigen draai aan Amerikaanse classic rock. Cook, Alongside Me Darling. darling. Together we'll never go starving. You make the best gravy from a bun. baby. Your sauces makes me crazy. We'll stir up a tasty. gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Onerbiedig zouden we de rubriek Sterren van Toen het country kerkhof van dit programma kunnen noemen. De rubriek bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Ik plaats een gedenksteen. Misschien wel de drie meest bekende nummers van Tammy Wynette staan nu scherp. Ik trap af met Apartment Number 9. Just follow the stairway to this lonely world of mine. You'll find me waiting here in apartment number nine. Not so very long ago. from me. And after all the plans we made, you decided to be free. Loneliness surprised. number nine. keep waiting in this lonely room just in case you change your mind. You'll find me waiting here in apartment number nine. Loneliness survives. apartment number nine. No, the sun will never shine in apartment number nine. Tammy Wynette is onsterfelijk door haar country-klassieker Stand By Your Man uit 1968. Typisch een nummer voor Tammy, want huwelijk en scheiding, trouw en ontrouw Relatie en eenzaamheid zijn haar grote thema's. Een andere grote hit van haar is Divorce uit 1968. Ze was zelf maar liefst vijf keer getrouwd. Een van haar echtgenoten was George Jones. Sometimes it's hard to be a woman Give him all your love to just one man. You'll have bad times, and he'll have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you forgive him? Even though he's hard to understand. After all, he's just a man. are cold and lonely. achter ons. Nu weer naar het heden. Het meest opvallende uiterlijke kenmerk van deze Australische zangeres is dat ze slechts 147 centimeter meet. Dat staat haar zangcarrière verder niet in de weg. The first time, maar zeker niet the last time. Via Box Full of Memories horen we dat Good and Gone een mix van rock, pop en blues brengt. There's a box full of memories in the closet. Photographs you can hold in your hand. words that come up, with the right things to say, with the words that you and I can. There's a box full of memories in the closet, cause I can't keep up by myself. find know. box full Getipt voor de top. Hier zijn we twee van mijn eigen tiptoppers. Allereerst vraag ik je aandacht voor Zack Stone met Sorry and Lonely. Waarna het de beurt is aan Carrie Underwood met Love Wins. Molly walks into a bar, orders a drink just like she always does. And only picks a seat on the end, saves one for the friend that she knows won't come. But she ain't there for who she knows, she's there for who she don't. And sorry, her sitting over there just playing with her hair, so he goes to ask her name. And sorry starts off with a joke Offers her a smoke, orders up two more the same. He already knows where he wants this to go. hurt. That's enough. But sorry, don't just see a dance. He sees a second chance at something more like love. It's a shame it ends the same way it someone van de Canadese formatie The Good Brothers maakt een solo-uitstapje. Good as Gold heet zijn album en daarop is Blue Jeans Over Diamonds terug te vinden. Real Country Well, it's been a long time gone since we parted ways And I'm driving around this town when I saw your face again. And I sat back thinking about how it all began. ik zeg tot ziens heb ik niets toe te voegen. Dank aan Gregory Page. 6.9. Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...